like a cat from B.O. Stone. Oh, Denver, ik wil niet meteen een vrouw Ik vind al nou heel erg aardig. Ik meen eerlijk wat ik zeg. voorzichtig dat hij niet weg zal gaan. Ik heb ogen als magneten, die trekken mij zo aan. Ik ben als keel geschapen, dat is iets wat ik niet helpen kan. een mooi, lieve, lekker deertje. Laat zien hoe CEO in Storm. Tiet hem af de rekken, de jas op de haren, en naar huis toe te gaan. Ik lees in ogen, de nacht wacht smachtend op ons. Het verhaaltje dat gaat onder een dikke laag dons. Machtig mooi, lief en lekker dingetje. Laat het zien hoe goed hij bent. Machtig mooi, lief en lekker dingetje. Ik ben al even bezig, maar ik ben nog steeds. It's me, buddy, girl.